Lot Lewin met het NOS Journaal. In Syrië is de Koerdische enclave van Turkse militairen en de meevechtende Syrische rebellen. Ze hebben het centrum onder controle. De Koerdische strijders zouden zijn verdwenen. De Turkse president Erdogan meldde de inname vanmorgen al. Vanuit Syrisch-Koerdische hoek wordt ontkend dat de enclave volledig is veroverd. In Engeland is een man met zijn auto een feesttent binnengereden. Daarbij raakten zeker 13 mensen gewond. Het gebeurde gisteravond in een dorp op zo'n 50 kilometer ten zuiden van Londen. De man was de feesttent uitgezet en uit woede daarover zou hij de tent zijn binnengereden. De meeste gewonden liepen botbreuken op. De man van 21 is gearresteerd op beschuldiging van poging tot moord. De OPCW, de organisatie die strijdt voor een verbod op chemische wapens, begint in Engeland een eigen onderzoek naar de aanval met zenuwgas op de voormalige dubbelspion Skripal. Dat zegt de Britse minister Johnson. De Russische Skripal en zijn dochter werden twee weken geleden in Salisbury vergiftigd met een gifgas dat in de jaren 70 en 80 werd ontwikkeld in de toenmalige Sovjet-Unie. Moskou ontkent alle betrokkenheid. In Minsk is opnieuw het podium voor de 500 meter van de mannen bij de wereldbekerfinale schaatsen helemaal oranje. Dit keer noteerde Jan Smekes de snelste tijd op het ijs in Minsk. Gisteren werd hij nog tweede. Achter hem veroverde Daidain Tap het zilver en Hein Otterspeer werd derde. In de eredivisie heeft AZ thuis met 3-2 gewonnen van FC Groningen. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Jaan Baks maakte in blessuretijd met een kopbal de winnende treffer. En het weer dan nog. Op de meeste plekken schijnt de zon, alleen in het zuiden is het bewolkt. De maxima liggen rond het vriespunt en er staat een stevige noordoostenwind.